Noord-Brabant, eh, ja, daar zien we de, de, files het meest stijgen. Eh, zelfs met, met ruim 30 procent. Het heeft deels te maken met, natuurlijk met woon-werkverkeer. Maar dat is ook een, eh, een provincie waar heel veel verkeer doorheen rijdt van noord naar zuid. En die combinatie van en dat transport en... Eh, het woon-werkverkeer, ja, dat eh, levert heel veel knelpunten op. Tijdens corona, toen iedereen thuis werkte, waren de files flink korter. Maar dat lijkt nu helemaal voorbij. Cryptokoning Sam Bankman-Fried moet vandaag voor de rechter komen. Hij is de oprichter van cryptobeurs FTX. En hij werd in no time miljardair en leefde in een miljoenenhuis op de Bahamas. Totdat het bedrijf instortte. Want wat bleek? Hij gebruikte het geld van zijn klanten om verliezen bij zijn andere bedrijven op te vangen. Nu op economiecollega Roland Muller. Nou, de belangrijkste aanklacht gaat eigenlijk over het laten verdwijnen van geld. In die laatste dagen van FTX heeft hij geld overgemaakt van FTX naar het andere bedrijf wat hij ooit oprichtte, namelijk Alameda. En een deel van dat geld is niet meer terug te vinden op de balans van Alameda. Dus waar is dat geld gebleven? Nu moet hij voor de rechter uitleggen wat er mis is gegaan. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij jaren de cel in. Op een vakantiepark in Vaassen bij Apeldoorn zijn vier chalets afgebrand. Het park was verlaten, er is dus niemand gewond geraakt. Twee weken geleden was er ook al brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het vakantiepark was aangewezen als opvang voor Oekraïners... en daar zijn sommigen in Vaassen niet blij mee. Een megadiefstel van Italiaanse criminelen. Ze tapten 800.000 liter kerosine af uit een pijplijn van de NAVO. Het gebeurde bij de grens tussen België en Frankrijk. Die pijplijn wordt zwaar beveiligd, maar toch konden de dieven toeslaan. Kerosine wordt gebruikt als brandstof voor vliegtuigen. Volgens de Italiaanse politie verkochten de criminelen het als brandstof aan nietsvermoedende automobilisten. Het weer nog, een wisselvallige dag met veel wind. Vanmiddag kan het op verschillende plekken flink gaan plensen. En het wordt zo'n 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Ermen de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes. 12 kilometer langzaam rijden. De vertraging is een kwartier. 10 minuten extra op de A5 Amsterdam-Hoofddorp... tussen knooppunt Raasdorp en Knoopend De Hoek. Een kwartier op de A9 Diemen richting Alkmaar... tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen-Stadshart. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer... tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file.